Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Je mag binnenkort weer binnen dansen. Vanaf volgende week zaterdag hoeven bezoekers van poppodia en evenementenruimtes niet meer te zitten. Ook mogen er vanaf dat moment weer meer mensen naar binnen. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Tot 75% van de normale maximumbezetting. Dat is goed nieuws, zou je zeggen. Maar voor de evenementensector schiet het helemaal niet op. Elk evenement bestaat uit een, een samenstel van een bepaalde locatie, een aantal mensen wat daar komt en de artiest die je voor dat geld kan neerzetten op het moment dat daar plotseling een, kwart af moet, hè, dan betekent dat de hele basis waar het evenement op draait, eh, economisch in elk geval eh, helemaal uh, omver wordt gegooid. Morgen dan horen we er meer over. Dan is er namelijk weer een persconferentie van het demissionaire kabinet. Meerdere woningen in een flat in Enschede zijn vanmiddag ontruimd... omdat iemand dreigde om de boel in de fik te steken. Volgens getuigen had de man de galerij besmeurd met benzine... en had hij een molotovcocktail. De politie heeft hij in beslag genomen en de man opgepakt. En een gevangene in Evertsoort in Limburg die door een rekenfout veel te vroeg werd vrijgelaten zit weer achter de tralies. De vrouw had een waslijst aan veroordelingen op haar naam staan, maar bij het optellen van de straffen ging iets mis. Daardoor werd ze zeven maanden te vroeg vrijgelaten. En drie Belgische vrienden hebben in het kanaal van Gent naar Terneuzen een enorme dode slang opgevist. Vier meter lang was hij. Ze hebben er ook filmpjes van gemaakt met hun telefoon. Kijk, de Python het kanaal. Er is de wol Ja, tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws zeggen ze dat ze normaal op paling vissen... maar nog nooit zo'n groot beest hebben gevangen. Het dier is waarschijnlijk in het water gedumpt. En het weer nog. Er zijn veel opklaringen en het is bijna overal droog. Vannacht kan er wel wat mist ontstaan. Morgen geregeld zon en het is dan ook een stuk warmer. 21 graden aan zee tot 26 in Limburg.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 Without Your Love, want hij heeft hem gemixt, geremixed eigenlijk van Yellow Pearl. die hadden we vorige week allebei aan de telefoon. En eh, dat was een speciale uitvoering. Nou, hij kan nog, want het is eh, nog redelijk eh, weer. En zo slecht wordt het de komende week nou ook weer niet. Ah, als ik de voor vooruitzichten mag geloven. Dus we hebben nog een beetje het gevoel dat we nog een beetje in de zomer zitten. Dus daarom bij deze gedraaid. Nou, welkom bij deze Alternative FM. Ik zit eigenlijk een beetje in mijn pieren eentje. In dat opzicht. Ehm, want de man die normaal gesproken het technische gedeelte voor de rekening neemt als er hier live muziek is. Die is er niet. Die zit ergens in Canada. Dus eh, eh, de komende eh, twee donderdagen, dus met deze meegerekend... zal ik dat helemaal zelf op moeten knappen. En de week daarop, de 23e, dan is er een, een of andere oprichtingsvergadering... van een vereniging van eigenaren waar die ook allemaal weer bij moet zijn. Dus het eerste live optreden, lieve mensen van dit programma... staat gepland op 30 september. En dat valt dus samen met 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Waar ik eh, inmiddels ook eh, enige bemoeienis mee heb. Doordat ik een, uh, ja, een redactionele pet daarop heb zitten. Dus wat dat er gaat, gaat dat, die kant wel op. Ehm, of daar dingen in voorkomen die ik al benoemd heb. Zeker wel, want dit heb ik in het overzicht van de releases van augustus genoemd. In een kleine zin van Sylvia en May. En de dame maakt country. En een hele leuke country eigenlijk ook. Nummer 1, French. looking at the party from the outside in. Everybody here has known each other for years and years and years. They're reminiscing on the stories I haven't lived. So I can laugh along, but I'll never really get it ghost flows at the party from the outside in Came here with my man, he's got many of them And I just got him He says, my friends are your friends Everybody thinks you're great deep on with way, just let me look around And it'll be alright And there ain't nothing wrong with that No, there ain't nothing wrong with that I got this feeling that we need to get together The way you look just blows my mind Leave the world outside this could last forever, yeah Let's take our time and feel alright Cause there ain't nothing wrong with that No, no there ain't nothing wrong with that Vorige week eh, stond hij nog eh, te boeken als primeur. Deze eh, Nothing Wrong With That van Colin Hoeven. Wie een beetje rond de neus die heeft ook kunnen zien... dat hij op YouTube een filmpje had geplaatst... als zijnde deelnemer van The Voice. En je zag op een gegeven moment Ali B. en Weilen kijken van... Goh, wat goede stem. Maar, en ze duwden niet op die knop. Dan denk ik, dan ben je ontzettend dom geweest... Want deze man is de snelste songschrijver van Nederland, mensen. Dus hij kan op het moment dat er iemand een verhaal eh, zit te vertellen... Eh, ter plekke gewoon een eh, liedje bedenken. En dat doet hij al een hele tijd. En bij 3FM is dat er ook nog wel eens een keer uitgekomen. maar goed, het laatste wat hij gemaakt heeft is dat nummer. En daarvoor hoorde je Friends. Normaal gesproken zou je denken dat zou wel een nummer van Nashville Radio... wat na dit programma zit. Daar zit het ook wel degelijk wat Tracking in Country zelfs. Nou ja, het is ook echt de country. En het nummer eh, hebben we een week of twee geleden ook als primeur mogen eh, draaien. Zitten er dan vandaag ook primeurs in? Jawel, twee stuks. Eh, ik ben er toch weer in geslaagd om er weer twee af te troggelen. volgende week gaan we in ieder geval praten met uh, Josephine O'Deal. zij zal morgen een nieuwe single presenteren en die hebben we vanavond op. Maar volgende week komt ook de clip. En dan is het ook eh, leuk om dan nog eh, een interview te hebben. En eh, de Polyframes, die gaan we straks al draaien. En Ridem Haakman... Dat is de man die ja, de polyframes min of meer ja, vorm geeft. want hij is de bedenker van alles. En hij zal gaan vertellen over de nieuwe single My Life is Melodramatic. Die ga je straks horen. Dus dat is zo dadelijk. Een van de ex-primeurs die we ooit eh, hebben mogen hebben... is eh, deze van Jacob D. Edward. Hele mooie song. En zolang dit op dit moment eh, nog kan gedraaid worden... zullen we hem ook draaien. Sincerely Jacob. echo in the carpet fibers Bloodstains on the bathroom walls Will serve you well Screwed reminders My timely departing That's all Frank Sinatra posters and the money I couldn't bring myself to steal. Keep the self-destructive tendency. You persistently start dat met Boy. Daarvoor hoorde je Sincerely Jacob van Jacob D. Edward. En hij doet ook mee aan de Waterland Popprijs. Eh, daar is eh, nog eh, de strijd volop gaande. Jacob D. Edward is niet de enige deelnemer. Nee, Roy de Smet, die net als ik ook een radioprogramma doet... De, alleen de laatste maandagen was dat niet het geval. Vanwege een kermis in Volendam. dat doet hij op de maandagavond. En tussen 7 en 8. En daarachter, als je dan toch van de alternatieve muziek houdt... Eh, moet je gewoon lekker doorschakelen naar ons toe. Dan eh, hoor je mij in herhaling tussen 8 en 11 uur. Er zal alleen eh, komende maandag even weinig van terechtkomen... omdat ik andere plichtplegingen heb. Ehm, en de laatste die ook meedoet aan die Waterland Popprijs is de Cruise. Maar die komt straks nog voorbij. Eh, er zijn er nog meer hoor, die, die meedoen. Maar dat zijn eh, de drie die eh, we hier nog wel eens ehm, aandacht aan besteden. David Blinko heeft vorige week ook een nieuwe single laten horen. En dat is de single die je nu gaat horen. Airborne. En straks, dan is het tijd om te praten met Redem Haakman van de Polyframes. Barbados, lemon shakers. And you paid the bill with losers gold. There's no She was the queen of Now she De voorganger eh, Love is Here to Stay. Daar hebben we eh, wat eh, mindere aandacht aan besteed. Maar deze Airborne komt dus nu al voor de tweede keer voorbij. En dan hebben we het over de nieuwe single van David Blinko. Het is eh, bijna half acht. En dat eh, betekent dat we met eh, de eerste gast gaan praten. Aan de telefoon wel te verstaan. En ik zei net al in aanloop naar dit gesprek toe. Het is denk ik iets meer dan een jaar geleden... dat we met Riddem Haakman van de Polyframes te maken hebben gehad. En hangt aan de telefoon. Goedenavond Riddem. Hallo, goedenavond. Ja, ja, ja, want eh, dat was nog ehm, in een eerste uitzending van uh, eh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, kan ik me nog herinneren. En eh, toen hadden jullie net een van jullie eerste singles gedropt en dat vonden wij nodig om daar wat aandacht aan te besteden. Maar inmiddels ja. zijn jullie al weer behoorlijk aan de gang na het debuutalbum wat jullie hebben uitgebracht. Zeker, ja, dat klopt. Ja? Ja, nee, wij zijn ondertussen weer in de studio geweest. Ja. En daar hebben we, hebben weer een album van opgenomen. En daar eh, komt nu de tweede single van uit. Ja, want eh, dat betekent dat jullie productief bezig zijn, eh, heb ik een beetje Absoluut. Ja. ja, zeker. Ja, we hebben nog niet heel veel kunnen spelen. Ondertussen wel alweer twee hele mooie shows mogen doen. Eentje in Manifesto en eentje in de Drom in Denkhuizen. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Dat was een superleuke leuke ervaring weer. Ja. En we zijn nu wel weer geselecteerd ook voor de Amsterdamse Popprijs. Dus dat ah. ook weer heel veel leuke... ja, daar hopen we ook weer wat uit te halen. Ja. En eh, verder zijn we gewoon heel veel in de studio geweest. Ja, en ja. hebben we dus weer eh, liedjes opgenomen. En nou, Even over die Amsterdam Popprijs. Ja. Want dat is ook iets eh, bijzonders. Want dan, moet je, dan moet je toch wel op de radar komen. Hoe is dat gegaan dan? Nou ja, we hebben ons, we hebben ons daarvoor aangemeld. En je moet daar een, best wel een procedure voor door. Dus je mm. moet, ja, je, moet je, je liedjes moet je doorsturen. En eh, nou, je moet je hele bio en alles moet je laten zien. En dan, uiteindelijk dan, eh, gaan hun een selectie maken. En daar zijn wij uitgekomen. Aha, dus... Eh, dus, dus- kicken. Ja, ja. ja. en, en, dan is denk ik ook nog even de vraag. Wel eens gehoord van het Noord-Hollandse popplatform NH-pop? Ja, zeker. Ja? Hebben jullie daar ook nog iets... hebben jullie daar ook je vinger op gestoken of niet? Absoluut, ja. Wij hebben zelfs bij de eerste, eh, een van de eerste eh, livestream eh, van NAPOP... Hm. hebben wij een show mogen doen in, moet ik even goed nadenken... zal wel de P3 wezen, denk ik, in Purmerend, denk ik. Nou, het was wel in, het was in Zaandam. Was, oh, oh, oh. Was het, was het de Flux? Kan dat? Dat zou kunnen. Ik, eh, ik, nou, ik hou het niet... Eh, ja. ja. Nou, daar hebben we ook een showtje mogen doen van een half uurtje. Hm. En dat was toen eh, ook op RTV Noord-Holland allemaal te zien. Dus dat was wel echt leuk. Oh, dat is... Ja, ah, dan, dan beginnen de polyframes toch in Noord-Holland een beetje een naam te vestigen, heb ik een beetje de indruk. Nou, langzaam maar zeker, open. ja. <laughs> <laughs> ja, want, eh, want eh, ik bedoel, jullie zijn hard aan de weg aan het eh, timmeren... als het gaat om, om de muziek aan de man te brengen. Maar over dat spelen, dat is natuurlijk toch spelen voor kleine gezelschappen, denk ik zo, of niet? Ja, zeker. En allemaal op anderhalve meter, op een stoeltje. Dus het is nog niet zoals we het willen. Want het liefst hebben we natuurlijk gewoon 300 man prop tegen elkaar... lekker meespringend op de muziek. Ja, ja. Maar ja. Dat is helaas nog even een, een toekomstplan. Ja, ehm, je hebt gehoord dat er een nieuwe Unmute Us eh, in de maak is in Utrecht. Waar 8000 mensen worden verwacht. Eh, hoe sta je daar eh, tegenover te kijken? Tegen dat, nou, wij, nou, wij zijn de eerste Unmute zijn wij ook geweest in Amsterdam. Mm. En dat was zo indrukwekkend. Wij hebben echt daar, toen we daar aankwamen op het veld, of in ieder geval op, de, op die parkeerterrein waar we begonnen, mm. stonden, we, stonden we daar bijna te janken. Dat was gewoon echt, echt gewoon best wel emotioneel om gewoon weer zoveel mensen te zien die allemaal dezelfde denkwijze hebben. En eh, ja, ik, ik, sta er ontzettend versteld van dat de regering daar helemaal niet op gereageerd heeft. En nou hopen dat we natuurlijk komende zaterdag nog weer een beetje aandacht kunnen trekken. Ja. Ja, ik, goed, ja. ik, heb weer een, ja, ik heb weer een dubbel gevoel. Kijk, eh, ik bedoel, eh, wij hebben hier <laughs> het afgelopen weekend hier zo'n 70.000 man per dag op bezoek gehad. Ja, dat is dan de mixed feelings. Ik kan er, ik kan er zo goed bij indenken... dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, waarom daar wel en eh, wij niet? Weet je, dus... Nee, joh, precies. Ja. Maar goed, maar ja, Ik, ben, ik ben wel heel erg blij dat het met de Formule 1 zo gebeurd is. Want het laat gewoon zien dat het wel kan. Ja, ehm, de wet, ja precies. Ja, ja, ik wou... je, moet niet, ja, je moet niet vergeten dat muzikanten dit ook gewoon te gek vinden dat dit kan. Hè? Het ja, lijkt, lijkt af en toe wel eens alsof, eh, alsof we er tegen zijn. Nee, maar dat, is niet... juist weer een hele mooie beweging. Ja, nou, dat, dat is ook eh, wat er gebeurd is. kijk, ik ben nu even aan het meepraten in een gewoon een gesprek wat ik met je voer. Maar ik heb begrepen op een gegeven moment van... Eh, uit Den Haag. Die eh, naar die beelden zat te kijken. En die zeiden van... Eh, Hugo de Jonge zegt... Nou, ja, 75 of 70.000 mensen daarop op dat circuit. Ja, dan hadden we dat met die evenementen... Dat hadden we je al eerder kunnen vertellen, beste, beste man. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat is al precies eigenlijk wat, wat al door uit die evenementensector komt. Dat we dit eigenlijk al min of meer hadden gezegd van... Het kan wel, maar dan moet je gewoon goede maatregelen nemen. En ik denk dat dat hier bij, bij dit evenement zeker gebeurd is. Eh, we moeten nog wel even afwachten hoe het eh, met die besmettingscijfers is. maar ik, mhm. ik heb zo'n gevoel dat het wel mee gaat vallen. Dus dat, ik ook. Ja, dus, eh, dus, dus wat mij betreft 20 september kan het gewoon los, het hele verhaal. Goed, dat is het verhaal evenementen. nu even naar de single, want die, die is ook aanstaande. Want morgen komt die, komt die uit op verschillende platforms, hè? precies. Ja, op alle platforms. Ja, en eh, de, de, single My Life is Melodramatic. En dat is een, een van mijn favoriete liedjes. Hm? En dat komt ook omdat het een, eh, eh, een, biografisch liedje is. Het gaat over mij en, de zangeres. Hm. En wij hebben een, een, hele lange tijd zijn wij vrienden geweest. Ja. En, en wij dachten van ja, het is best wel een, een kostbaar iets die vriendschap. Dat willen we niet verpesten met de relatie. En dat hebben we drie jaar lang hebben we dat uitgesteld als vrienden. Ja. En, dat, en dat bracht nogal veel momenten met ons mee. En dat hebben we een beetje in dit liedje mee, beschreven. En eh, wij, wij, kijken echt met een, met een lach op terug. Maar ja, het, het was best wel een, soort van ja, grappige periode. Mhm. En daar gaat het liedje over. Ja. ja. Nou, het is, dat, eh, dat, is, dat is best een, eh, <laughs> een aardige, aardig thema. Ehm, nog even, want als ik zeg alle platforms, dan neem ik aan Spotify. Ja, Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Tidal, noem het maar, noem het maar op. Helemaal goed. De Polyframes ja. uh, hier met uh, My Life is Melodramatic. My life is melodramatic with you around. familiar kind of perfume leading me back to you. And whenever I'm around be mad I can't believe it That I'm still drawn to you You're a thousand van de EP Mixed Messages van Guy Die kennen we eh, als drummer van de Grenadiers. bent uit Utrecht. En eh, dit was Headphones On van eh, diezelfde EP die vorige week is uitgebracht. Afgelopen vrijdag om wel te verstaan. En dat gebeurde bij Gentleman Recordings. Want dat is de maatschappij waar Peck en de Grenadiers hun materiaal op uitbrengen. Daarvoor hoorde je de Polyframes en My Life is Melodramatic. En eh, het is goed te horen dat eh, eh, de, bandleden alweer bezig zijn met nieuw materiaal. En dat zal dan toch wel ergens in het voorjaar moeten gaan komen. Ehm, we gaan verder, want deze single die hadden we ook een aantal weken geleden al voor het eerst laten horen als zijnde primeur. Meda Rose en Within. us have a little trust. We've got so much more to show you. Well, won't you follow us and get a little lost? Now we really get to know you. Step by step, you seem to forget about the things that may control you. And all that's left inside your head is this need you cannot suppress. So come on, light your cigarette and come along with me. It's time to move your feet. When the music's right and the sun shines bright, there's nothing else we need. There's nothing you can do wrong. and see what you find. There's no need to be shy, cause out here there is just you and I. Now that you found a way to spend your day, you shouldn't hesitate to join us. Though people might look strange as they walk away, it doesn't matter what they say. Mm -hmm Okay, I think I get it now. Am I doing this right? Don't wanna be left behind. All day and all night, it's time to take flight. We won't stop till we're out of sight. There's nothing you can do wrong when the urge to move is strong. Don't have to wait for the perfect song time to move along and leave. Leave it all behind and take your time to spread your wings. See what it feels like to fly high up in the sky there's no need to be shy Cause out here there is just you and I that big honey in the zone. Oh no, no problem. Say what? So let the bill run to the sun up. One, two, walk right zonder een eh, reden. Want het heeft eh, alles eh, te maken met deze Lotte Mulder... waar min of meer Charlotte omheen is gemaakt. Better When It's Dark was een van de singles die al eerder is verschenen. Maar er is nieuw materiaal op komst. En dat nieuwe materiaal dat, zal volgende week gaan komen. En dat heet Cosmic Connections. Dat is de nieuwe single van Charlotte. En zoals gezegd, volgende week proberen we hem eh, hier eh, te draaien. En anders eh, dan gaan we er wel iets anders mee doen. Ehm, er is er nog één die we nog kunnen doen voor het nieuws van 8 uur. En dat is ook al van ja, eigenlijk eenmans orkest. dat is mm, dus een eenmansband.